Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaattop in Glasgow start vandaag. Twee weken lang wordt er daar gepraat over de toekomst van het klimaat. Ook deze inwoners van Glasgow vinden het belangrijk dat er nieuwe plannen worden gemaakt. It's, going to be the biggest thing that dominates the future in the next 100, 50 to 100 years. I don't think there's going to be like a solution that they can come up with. I think it's like very much in the long term. Hopelijk komen er nieuwe lange termijnplannen uit, zeggen ze. Het eerste voorstel van de top ligt al op tafel. Nieuw-Zeeland heeft toegezegd om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren. Een technische storing bij de lokale verkeerstoren bij Eindhoven Airport zorgt deze ochtend voor vertragingen. Het vliegveld waarschuwt ook dat er vluchten niet kunnen doorgaan. Reizigers moeten de vluchtinformatie goed in de gaten houden. In Den Haag is een jongen van 14 overleden door koolmonoxide. Hij is gevonden in een huis en overleed later in het ziekenhuis. Twee andere bewoners zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. En ook vijf politieagenten die binnen zijn geweest moesten worden gecontroleerd door artsen. Het is nog niet duidelijk waardoor er zoveel van de gevaarlijke stof in het huis was. En het gaat lekker met de Nederlandse schaatsers in Japan. De shorttrekkers strijden daar om de wereldbeker. De oranje vrouwen wonnen na een wisselvallige race toch nog de aflossing. Goud voor deze vijf. Veerkracht getoond in de finale. Velsenboer zal zich een ongeluk geschrokken zijn toen ze iets voor de helft van de wedstrijd op kop rijdend ineens haar punt in het ijs trapte en bijna viel. Nederland verspeelde zijn eerste plaats, ging naar vijf en keerde glansrijk terug in de wedstrijd. En Schulting maakte het op Schultingachtige manier af. Susanne Schulting won daarnaast nog zilver op de 1000 meter. En ook bij de mannen was er sprake van een tweede plek. Daarvoor over de Itzak de Laat het zilver. Het weer nu nog droog, maar in de loop van de middag trekken er stevige buien over het land... met kans op zware windstoten. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam.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 Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/slash autoverzekering.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 skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. Cause I've got you under my skin. I tried so not to give in I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin? I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice It comes in the night and repeats and repeats in my ear Don't you know you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I got you, you're under my skin. comes in the night and repeats how it jazz in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you You're under my skin. Yes, I've got you under my skin. Under My Skin van het album I Takes Swing. En als ik u zeg dat deze fantastische artiest Jan Versteeg is... welke ook wel bekend is als presentator van Lingo... dan zult u dat vast niet geloven. Maar een prachtige stem heeft deze man. Eh, zoals gezegd, eh, ook al in het eerste uur... Ehm, ik heb een grote voorliefde voor de eh, jazz met eh, grote orkesten en big bands. En zo ook in het tweede uur van eh, jazz op ZFM heb ik een prachtig nummer klaarstaan van het Jazz Orchestra of het Concertgebouw van Amsterdam. En het is dan onder leiding van Jan van Duikeren. Jan van Duikeren is een, een Rotterdamse trompetist. Die vooral ook in, in de funk en de jazz en erg bekend is. Uh, hij speelt onder andere ook in de vaste band van uh, eh, Keltny Dilven. Zoals gezegd, eh, de Jazz Orchestra of het Concertgebouw met Jan van Duiken. Het album Scribbling en het nummer heet 1912 7th Avenue. Jan van Duiker eh, op trompet samen met het Jazz over het Concertgebouw. We blijven lekker in Nederlands. Eh, de volgende zangeres die klaar heeft staan is Vee Klaassen. Eh, die treedt trouwens op op 12 december in de krocht in Zandvoort. Vee Klaassen is een, een bijzonder getalenteerde jazz-vocalist. Rita Reis zijn verschillende, verschillende interviews bijzondere, een blijk van haar bewondering voor Klaas te hebben. Ze stond op eh, vele internationale podia en werd begeleid door onder meer het Jackers eh, of het Concertgebouw. Nou, goed toepasselijk, net gespeeld. Het WDR Big Band dus eh, van het West-Duitse Rundfunk en het Metropoolorkest. Dus ze is echt wel een bekende naam. Zoals gezegd, zij treedt ook op 12 december in de krocht in Zandvoort. het nummer wat ik klaar heb staan is Juru van V. Klaassen. na, na. En van V. Klaassen. Zoals gezegd, 12 december in het Theater De Krocht in Zandvoort. Ik werd net gebeld en het eh, blijkt dat het concert al uitverkocht is. Dus eh, ik zou zeggen, hou de site in de gaten voor als u dit soort concerten wil bezoeken. Want er is erg veel animo naar. Ehm, doordat ik gebeld ben, ben ik heel even van me apropos. Dus ik ga snel door naar het volgende nummer. En het is ook weer van de Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En eh, het nummer heet Shortcut. yes. met op uh, eh, altsax Tineke Postma uit uh, Heerenveen. En Tineke Postma is een, eh, nou mag je wel noemen, een bijzonder talent, een Nederlands talent. Uh, Postma is op 11-jarige leeftijd begonnen met saxofoonspelen. Ze studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. En in de periode van 1996 tot 2003 was ze cum laude een masterdiploma ving. Al tijdens haar studie maakte ze haar eerste plaat, die goed ontvangen werd. Ook de platen die ze daarna heeft gemaakt kregen lovende recensies. Ze kreeg een masteropleiding aan eh, de Manhattan School of Music in New York in 2002. Postma studeerde bij David Liebeck, Dick Orts en Chris Potter. Ze kreeg twee beurzen ervoor. En ze won onder andere in 2015 de Boy Edgar prijs. Dat is voor jazz, eh, jazzmuzikanten en improvisatie. Eh, heel kort gezegd, gewoon ook een, een waanzinnig talent. Wat ook een, een waanzinnig talent is dat is eh, ook een hele jonge Nederlandse eh, jazzvocalist. En dat is eh, Dennis van Azen. Hij is geboren in, Dordrecht. En heeft, hij had zich ingeschreven voor de rockacademie in Tilburg... waarbij hij niet werd toegelaten. Vervolgens besloot hij een, een, een hbo-opleiding doen... heel anders in communicatie en internationaal event, muziek en entertainment... Hij heeft ook meegedaan aan een talentenjacht topper gezocht bij de SP6 het lukte ook niet heel erg. En uiteindelijk won hij eh, het negende seizoen van The Voice of Holland. En hij was daar eh, onder de coach van Anouk. Hij heeft een prachtige plaat uitgebracht. En daar gaan we zo een paar nummers ook van draaien. Maar hij heeft ook een prachtige theatershow waarmee hij het hele land eh, doorreist. En ik had net de agenda klaarstaan. Hier heb ik hem. Van Dennis van Aassen. Onder andere treedt hij op met een prachtige big band. En hij speelt een beetje de muziek van eh, Frank Sinatra en big band muziek. Eh, onder andere speelt hij donderdag 4 november in Zutphen. Donderdag 25 november in Dordrecht. Donderdag 2 december in Winterswijk. Vrijdag 3 december in Tilburg. Vrijdag 14 december in Arnhem. Nou, hij gaat het hele land door. Eh, ik geloof dat hij in Beverwijk en Haarlem is al geweest begin van eh, vorige maand. Ik zit nog even te kijken. Nee, hij komt hier niet meer in de buurt, jammer genoeg. Maar ik zou zeggen, van kijk op zijn eh, site, Dennis van Aarsen. Hij heeft een prachtige theatertour eh, met een prachtige big band. Ik ben er vorig jaar geweest bij zijn eerste tour. Of dat is geloof ik alweer twee jaar geleden. Het is echt de moeite waard. Zoals gezegd, Dennis van Aarsen met het nummer High Hopes. I said. Fulfill your prophecy, be something great. Go make a legacy manifest destiny. Back in the days, we wanted everything, wanted everything. And Mama said, burn your biography, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day, we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated crusades. Ain't ever wanna bees, the wear and the novelties never change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise and never come down. Stay up on that rise, stay up on the rise and never come down. Mama said, don't give up, cause it's a little complicated. We're all tied up hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Dennis van Azen van het album Forever You. Ehm, ik heb geprobeerd eh, deze twee uur een, een, uitzending te maken... met allemaal eh, nummers die ik in de afgelopen 2,5 jaar... dat ik nu vrijwilliger ben bij eh, ZFM te draaien. En een van de nummers die ik heel erg in het begin ook vaak draaide... is een van mijn absolute lievelingsnummers. Henry Hancock op trompet met Quarterloop Island. luisteren, die, zijn, eh, die weten wel dat ik altijd eigenlijk op zoek ben naar eh, bijzondere nummers. En ook wel van bijzondere artiesten. En ook wel eh, van veel Nederlandse artiesten. Nou, in mijn zoektocht ben ik ook een nummer tegengekomen... wat eigenlijk een, een popnummer is. Wat in de jaren 90, geloof 1998 of 97 werd vertolkt door Treintje Oosterhuis. En dat nummer heet eh, Touch Me There. Dat was een echt popnummer. En later in het programma Beste Zangers is het nummer nog een keer eh, gemaakt... en herschreven en gearrangeerd door Ellen eh, Clark. En dit nummer wilde ik graag hier laten horen. Want het is toch echt een lekker jazzy nummer geworden. Het is Touch Me There van Ellen Clark vanuit het programma Beste Zangers. pass by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms. Yeah, I'll find me softly your affection here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. passion, you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. Ooh, keep my glory high. Alan Clark met Touch Me Here, Touch Me There. Het origineel van eh, Total Touch. Een andere bijzondere nummer is... Eh, of als je het over popmuziek hebt... is natuurlijk eh, de, de, de, king of pop... wat ook wel Michael Jackson genoemd. En uh, Atsilia Rombi... die heeft op haar album The Piano Ballads... echt een, een, nummer van hem vertolkt. En het heeft ook een heel jazzy tintje gekregen. Ik vind het echt een prachtig nummer. En het past ook helemaal in het, in het genre van vandaag... waarbij ik heel veel nummers speel... die ik de afgelopen 2,5 jaar ook elke keer geselecteerd heb. Dus dit is uh, eh, Celia Rumley met The Way You Make Me Feel. Mm. Hey pretty baby with the cool shoes on You give me fever like I've never ever known you are just the product of loveliness I like the groove of your walk, your talk, your dress I feel your fever from miles around I'll pick you up in my car and we'll paint the town Just kiss me, baby, and tell me twice That you're the one for me way you're making me feel. You really turn me. Celia Romley met The Way You Make Me Feel. We zijn aan het einde gekomen van het tweede uur jazz op ZFM vanuit een herfstachtig Zandvoort. Het zonnetje wilde niet doorbreken. Eh, we sluiten dit, eh, dit uur ook af in het genre van eh, de, de popmuziek. En dat is ook een, een artiest waar ik ook al een paar keer op een concert van ben geweest. Het is echt een, een fantastische artiest. En hij, heeft een beetje pop, maar ook wel veel nummers gemaakt... die toch wel een beetje naar de jazz en de fusion eh, overgaan. Ik wil u in ieder geval bedanken eh, voor het luisteren. Mijn naam is eh, Mark Frank, bedankt voor het luisteren. Volgende week zit mijn collega Auke hier van 10 tot 12 op ZFM Jazz. En ik sluit af met Jamiroquai en Music of the Mind.